ben je dubbel de sigaar. Dus trek je jas aan en vergeet het verder maar. Ik wil mijn eigen leven leven. Nee, ik heb genoeg aan mijn eigen kop. Ik heb geen zin me te binden. Tel jouw eenzaamheid bij de mijne op.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 en zegt dat hij niet door de partijtop onder druk is gezet. Klink liet Kamervoorzitter Verbeet weten dat er voor hem een onwerkbare situatie is ontstaan in de CDA-fractie. Klink was een van de dissidenten in de fractie die tegen samenwerking met de PVV waren. Het vertrouwen, de basis voor samenwerking, is aangetast, schrijft Klink. Hij blijft wel lid van het CDA en demissionair minister van Volksgezondheid. De vakbonden dreigen het Telegraafconcern met werkonderbrekingen. Ze hebben de Raad van Bestuur een ultimatum gesteld. Voor volgende week maandag moet een maatregel van tafel om bovenmatige beloningen van medewerkers terug te draaien. 900 medewerkers verdienen meer dan de hoogste schaal in de cao. De vakbonden FNV Kiem en CNV Media zeggen dat er massale werkonderbrekingen komen bij de Telegraaf Mediagroep als de medewerkers minder gaan verdienen. Over het corrigeren van de bovenschaligheid heeft de Raad van Bestuur een akkoord gesloten met de ondernemingsraad. Leden van de bonden zijn het oneens met dat akkoord. Dit jaar worden er 12.000 nieuwbouwwoningen minder opgeleverd dan vorig jaar. Het blijkt uit een prognose van bouwkennis dat jaarlijks de cijfers verzamelt. Oorzaak van de stagnatie is de onzekere economische situatie. Bouwkennis verwacht dat er dit jaar maar 60.000 woningen worden gebouwd. Enig herstel van de markt wordt pas in 2013 verwacht. De voormalige Britse premier Tony Blair heeft een signeersessie in Londen afgezegd. Hij wilde er zijn memoires promoten, maar is bang voor nieuwe protestacties. Afgelopen weekende werd Blair in Dublin bij een signeersessie door anti-oorlogsdemonstranten bekogeld met eieren en schoenen. De demonstranten zeggen dat de oud-premier bloed aan zijn handen heeft vanwege de oorlog in Irak. Het weer. Later in de nacht regen. Alleen in het noordoosten droog tot in de ochtend. Morgen overal regenachtig en een graad of 17. De rest van de week wisselend bewolkt bij 19 graden. Dit was het NO. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Golden ZFM. all night. again soon. is gonna make it. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Lieve help Daan, je verrast me gewoon Ja, goed hè? Wat gezellig hè? <laughs> Ik eh, zat met uh, eh, Schil van Robbie eventjes te kwebbelen. Ja, dat weet ik. Over gisteravond. <laughs> dat was niet de bedoeling eigenlijk. Was het een je gezellig of niet? Nou, daar wil ik eh, wel wat over zeggen, maar niet over oh, een microfoon. Goed? Oké, okay, is goed. we nou, Wie was dit? Oh, dit, uh, Manfred Mann uiteraard. Blinded by the Light in 1975. Een hele grote hit van Manfred Mann's Earth Band. Een eh, toetsenist uit, geboren in Johannesburg, Zuid-Afrika, in 1940. Wat gaan we vanavond doen? Nou, ik, ik we gaan vanavond een heleboel originele nummers draaien. Lange nummers. Met name dat woord langer, dat moet u even in de gaten houden. Die eigenlijk bijna nooit gedraaid worden. Bijvoorbeeld het volgende nummer, dat is van Fleetwood Mac, Oh Well. En normaal gesproken hoort u op de radio part 1, maar wij gaan ook part 2 erbij draaien. En dat soort dingen. De lange versie van bijvoorbeeld Led Zeppelin, Stairway to Heaven. De lange versie van Bohemian Rhapsody. Dat soort dingen gaan we vanavond voor u doen. En eh, ik hoop dat u daarvan geniet. Ik denk dat er een hoop luisteraars zijn die dat wel eh, erg prettig vinden. Het zijn allemaal oude rocknummers en dat soort dingen. En... Eh, laten we zeggen van, eh, laten we het volgende doen dan. We, gaan gewoon een hele gezellige avond van maken. Jawel, zeker. Rubberen Robbie is erbij. Ja. Daan is erbij. <laughs> Dat is goed. <laughs> Rubberen Robbie. <laughs> ja, we, echt we gaan hem lekker draaien, Joop. Oké, okay, volgende we dus Fleetwood Mac.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 Gitaarspel van Peter Green met eh, zijn band eh, Fleetwood Mac. Met eh, Mick Fleetwood aan de drums. Jeremy Spencer, ook gitaar. En Bob Brunning, bas. Dit was uh, eh, OL part 1 en 2. Dat met name dat laatste gedeelte, dat hoor je bijna nooit op de Nationale Radio. Wel hier bij CFM, Golden CFM moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is natuurlijk ons programma, Daan. Laat ja, zijn. Altijd gezellig, altijd leuk. Goeie muziek. Echt goede muziek. We gaan eh, een nummer draaien van uh, Booker T en de MG's. Ja, en daar ben ik altijd heel erg gecharmeerd van. Het is weliswaar over het algemeen instrumentaal, ook dit nummer. Maar het is wel heel erg lekker hoor. Luistert u naar Melting Pot, een nummer uit 1971 en ook weer een heel lang nummer. Ja, ja Joop. Heerlijk hè? Oh man, die kan je gewoon bij wegzwijmelen dan. We gaan hier, eh, we swingen onze pampen uit hier ook. Nou, dat vind ik ook weer overdreven. Ah ja, wel man. <laughs> het is wel lekker. Echt wel. In ieder geval. Op, man. Laten we eerlijk ik, zijn. Ik zie jou swingen hier ja, nou, daar zit wat in eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, dit is muziek met, met het Hammond B3-orgel. En ik, ja, ik ben daar helemaal gestoord van. Ik hou ervan. Het is eh, heerlijke muziek. En ik hoop ook dat uh, uw luisteraar daarvan eh, van geniet. we hebben in ieder geval ons best gedaan om hele mooie nummers uit onze ja, te halen. Die heel erg lang zijn. Het volgende nummer, ja dat kent u vast en zeker. Het is het nummer Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Een nummer eh, opgenomen in 1971 eh, op het eh, LP Led Zeppelin 4. En het staat al, bijna altijd heel hoog genoteerd in de top 1000 van elk jaar. Hier is Led Zeppelin met Stairway to Heaven. mooi of is dit mooi? Is echt gaaf. Ja, hele mooie muziek. Led Zeppelin. Uh, ik ken ook andere nummers van ze. En die wil ik ook nog wel eens een keer voor u draaien. Maar eh, dit is een van de mooiste nummers, denk ik. Stairway to Heaven. Van het album uh, Led Zeppelin nummer 4 uit 1971. Stairway to Heaven. We gaan door met eh, ja, een nummer dat eh, bijna iedereen kent. Het kan ook niet anders. Het heeft jaren nummer 1 gestaan in de top 1000 van bijna alle jaren. Het nummer is eh, Bohemian Rhapsody van natuurlijk van Queen. Een nummer uit 1975. Laten we maar naar gaan luisteren dan.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 the wind blows. <laughs> Het einde van Rhapsody. <laughs> ik wil Rhapsody in Blue zeggen, maar dat is ja, heel wat anders. <laughs> dat, is, dat is klassieke muziek zelfs. Eh. maar goed, daar hebben we het vanavond niet over. Dat is, daar is een ander programma voor. Queen, Bohemian Rhapsody uit 1975. Jawel, ook een lekker lang nummer. Het volgende nummer is ook heel erg lang. Het is, zal niet al te bekend zijn bij een heleboel mensen, maar de kenners kunnen het waarschijnlijk wel eh, waarderen. Het is uh, Haitian Divorce, oftewel het Haitiaanse scheiding van Steely Dan, 1973. zeg het Het begint een beetje gezellig te worden, want de heren van het eh, volgende programma, die eh, beginnen een beetje... Knockout ja, Kijk, kijk ze nou staan, zeg, stoere boys beginnen hier eh, binnen te druppelen. Maar dat is van latere zorg. Ehm, eh, helaas voor jullie zal ik er niet aan luisteren. <laughs> muziek is niet mijn smaak, maar dat is weer wat anders. We gaan het door met de nummer. Ja, echt voor de Daanse vader. Eh, niet per se zo uitgezocht, maar hij, ik denk dat hij het geweldig vindt. Het zijn de Temptations, een groep uit 19, ja, we in een jaren 60. een van de eerste soul bands uit Amerika. En het nummer...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 Mama looked up with a tear in her eye and said, son. eruit. Nee, we gaan er nog niet uit. We gaan nog een klein nummertje, een stukje draaien van een eh, heel mooi nummer van eh, Peter Frampton. Eigenlijk is het een nummer van George Harrison, oud opgenomen tijdens het concert van Bangladesh. While My Guitar Gently Weeps, een nummer uit 1975. In ieder geval was het wel het programma weer. Ja. Eh, over twee weken zijn we er weer. Ben jij er dan nog, Daan? Ja, daar ben ik er nog. Godzijdank. Oh. En ik